Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van Bergen op Zoom zijn zich rot geschrokken. Bij een huis iets buiten de stad is een groot drugslab gevonden. De politie is twee dagen bezig geweest om de boel te ontmantelen. Volgens de burgemeester van Bergen op Zoom heeft het veel indruk gemaakt. Verslaggever Mark Hamer ging kijken. Het was even een zoektocht. Eh, ik zie hier een eigenlijk wat vervallen huis. Daaromheen wat kassen en daarachter een loods. En gelukkig konden me een paar omstanders me echt vertellen dat het hier was. Hier was het, ja. Helaas wel. Ja, het is eh, mijn ouderlijk huis. We hebben het vier jaar geleden verkocht. En dan pak het zo uit. Ja, u bent overbuurman? Ja, klopt, ja. Het is maar wat. Een beetje vreemd gevoel eigenlijk heb je dan, hè? Ja, machteloos sta je dan, hè? De politie is inmiddels klaar met opruimen. Hoe groot het lab precies was, dat weten we nog niet. Het is de vraag of de Amerikaanse president Joe Biden goed gemutst uit bed stapt. Vannacht was het eerste verkiezingsdebat tussen hem en oud-president Donald Trump. Maar echt lekker kwam Biden niet uit de verf. Hij struikelde regelmatig over zijn woorden en kwam warrig over the uh, with, with, with, the COVID, excuse me, with um, dealing with everything we have to do with. Uh, look, if we finally beat Medicare. Democraten maken zich zorgen. Zo meldt CNN dat een campagnemedewerker van Biden het debat verschrikkelijk vond. En volgens Politico hebben andere democraten gezegd dat Biden toast is. en Daarmee willen ze aangeven dat het helemaal voorbij is. Biden moet trouwens nog genomineerd worden als presidentskandidaat. Dat is officieel nog niet gebeurd. En in Florence vegen ze de straten nog een keer schoon en poetsen ze alles extra goed. Eh, morgen begint in die Italiaanse stad namelijk de Tour de France. Dat is best wel een momentje, vertelt correspondent Helene Daans. Het is de eerste keer dat de Tour in Italië begint. Het is toch een wielerlievend land, dus dat is op zich bijzonder. En eh, er is een extra reden, want dit jaar is het precies 100 jaar geleden... dat voor het eerst een Italiaan de Tour de France won. Dat was in 1924 Ottavio na morgen is de Tour nog niet weg uit Italië. In totaal worden er daar drie volledige etappes gereden. Het weer nog vanochtend af en toe wolken. Later trekt het open en is er behoorlijk wat zon.